Twee uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Van premier Rutte wisten precies wat staatssecretaris Teven zich in 2015 herinnerde van zijn deal met crimineel Kees H. Dat schrijft nieuwsuurjournalist Bas Haan. Het was al bekend dat de raadsadviseur van Rutte en vier andere ambtenaren een mail hadden gekregen... waarin stond wat Tevens herinneringen waren. Haan heeft inmiddels uitgevonden wie de vier directe medewerkers van Rutte zijn. Behalve de persoonlijk medewerker van de raadsadviseur zijn dat de directeur-generaal van de RVD, zijn plaatsvervanger en de politiek assistent van de premier. Op het terrein van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft korte tijd brand gewoed. Niemand raakte daarbij gewond. Op het dak van het negen verdiepingen tellende Spinoza-gebouw was een koelmachine in brand gevlogen. Daardoor hingen dikke rookwolken boven de campus in Nijmegen. Honderden mensen moesten het gebouw verlaten, maar even na één uur mocht iedereen weer naar binnen. Voormalig VVD-provinciebestuurder Ton Hoijmaiers moet definitief de cel in. De Hoograad heeft een arrest van het Hof bekrachtigd, maar kort de straf wel met twee maanden in. Hoijmaiers moet twee jaar en vier maanden de cel in voor omkoping, witwassen en valsheid in geschriften. De strafvermindering heeft ermee te maken dat de zaak zo lang heeft geduurd. Hoijmaiers ging in de fout als gedeputeerde ruimtelijke ordening en financiën in Noord-Holland van 2005 tot en met 2009. Hij liet zich betalen door ondernemers uit de vastgoedsector en zette zich in ruil daarvoor persoonlijk in voor projecten van die ondernemers. In Luxemburg zijn twee treinen frontaal op elkaar gebotst. Het ging om een goederentrein en waarschijnlijk een lege passagierstrein. Enkele mensen zijn gewond geraakt. Sommige media melden ook één dode. De treinen botsten op elkaar in het zuiden van Luxemburg, vlakbij de Franse grens. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. Het weer, de hele dag volop zon, bij 5 graden in het noorden en 11 graden in het zuiden.